Het nee-kamp staat op ruim 54 procent. En even na zessen kwam de BBC met een definitieve prognose. En ook daaruit blijkt dat de meerderheid tegen onafhankelijkheid is. 55 procent is tegen, 45 procent is voor. De opkomst bij het referendum was bijzonder hoog. In de meeste districten lag de opkomst boven de 85 procent. Ebola bedreigt de wereldvrede, dat schrijft de VN-veiligheidsraad in een speciale resolutie die unaniem is aangenomen. VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon vroeg landen een voorbeeld te nemen aan de Verenigde Staten die 3000 militairen leveren. Om de ziekte te bestrijden komt er een speciale VN-missie die zieken moet gaan behandelen en de getroffen landen moet helpen. Regenbuien hebben in het Limburgse Landgraaf gisteravond voor wateroverlast gezorgd. In zeker twee straten liepen kelders vol water. Ook een basisschool liep onder. Enkele lokalen kwamen blank te staan. Toch kunnen kinderen vandaag gewoon naar school omdat andere lokalen droog bleven. Eerder dit jaar liep de school ook al twee keer onder. De politie heeft twee verdachten aangehouden na de mishandeling van een meisje in IJmuiden. Het meisje van 15 werd afgelopen middag door twee jongens tegen de grond geslagen en geschopt. Beelden van de mishandeling zijn verschenen op internet en maken veel los op sociale media. De twee verdachten zijn een jongen van 14 uit Beverwijk en een jongen van 15 uit Heemskerk. PSV heeft in de poolfase van de Europa League de eerste wedstrijd gewonnen. In Eindhoven versloeg PSV het Portugese Estoril met 1-0. Feyenoord verloor in Spanje met 2-0 van Sevilla. Het weer in de loop van de ochtend breekt de zon door, maar verspreid over het land is ook een bui mogelijk.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 In beide richtingen staat het zo goed als stil over 7 kilometer. Verkeer wat daar in de file staat wordt via de af- en opritter daar geleid. Grootschalige omleidingen zijn er of via Amsterdam of via Gorkum. Tot zover de verkeersinformatie.